Vrijdagavond werd de man door een groep geschopt, geslagen en uiteindelijk op het spoor geduwd. En zou daarvoor een van de jongens ongevraagd hebben gezoend. In totaal zijn er negen mensen opgepakt. Een busje met zuurstofflessen erin is in het centrum van de Italiaanse stad Milaan in brand gevlogen. Daarna was er een explosie. Boven Milaan zijn grote zwarte rookwolken te zien, zegt mijn collega Fiorella Opromolla het vuur is overgeslagen op eh, meerdere geparkeerde auto's... op een nabijgelegen apotheek en een aantal appartementen. De chauffeur van het busje uh, op tijd eh, weg kon komen. Hij zou wel licht gewond zijn geraakt aan zijn arm. verder weten we ook dat een school en een appartementencomplex... in de omgeving uit voorzorg zijn geëvacueerd. Ja. Volgens de burgemeester van Milaan is het geen aanslag... maar gaat het om een ongeluk. Hij zei dat de situatie onder controle is en dat er geen doden zijn. Nieuwe raketten voor Oekraïne, want de Britten gaan lange afstandsraketten die kant op sturen, meldt CNN. Om hoeveel raketten het gaat, dat is nog onduidelijk. Oekraïne vroeg al langer om zulke dingen. Met de Britse raketten kunnen ze doelen ver in het door Rusland bezette gebied raken. En het is klaar met het massaal afschieten van edelherten en koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Afgelopen jaren waren er steeds veel te veel van die dieren in het natuurgebied in Flevoland. Waardoor er niet genoeg eten was voor alle dieren en er uit voorzorg honderden werden gedood. Sinds vorige zomer zijn er al bijna 1800 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Maar nu lopen er voor het eerst in jaren precies genoeg van dat soort grote grazers rond. Waardoor massaal afschieten niet meer nodig is. Het weer, dat is op veel plekken een natte boel. Vanavond kan het een tijdje droog zijn, net als morgenmiddag. Dan is er ook af en toe zon. En het wordt morgen tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A10 Noord voor de Koentunnel. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. En op de N203 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Alkmaar tussen Castricum en Alkmaar.